gezongen. En jouw liedje bracht mij in gedachten. Naar de bergen met hun wonderen machten. Oh, het is als op mijn oren. Zaad zilveren klokjes horen. Die jou jubelen door het dal. De lente brengen overal liedje, met het wondere melodietje, uit het land der bergen liedje, al die pracht van het heel. Kleine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 zilveren klokjes horen. Die al jubelen door het dal, de lente brengt van overal. Een liedje en een andere melodietje, en een ander berg liedje, al die pracht van het heelal.